heeft zijn nederlaag toegegeven. De 35-jarige Boric was het gezicht van grote protesten in Chili. Mensen gingen de straten op tegen ongelijkheid in het land. De betogers kregen het voor elkaar dat er een nieuwe grondwet komt. Op de Filipijnen zijn minstens 146 mensen omgekomen als gevolg van de orkaan Rai. Autoriteiten houden rekening mee dat het dodental nog oploopt. Tientallen mensen worden nog vermist en er is nog geen contact geweest met alle burgemeesters in het getroffen gebied. De orkaan heeft vooral in het oosten van het land grote verwoestingen aangericht. Volgens het Rode Kruis zijn honderdduizenden mensen hun woning kwijt. Orkaan Rai trok donderdag en vrijdag over het land en is inmiddels in kracht afgezwakt. In Polen zijn in tientallen steden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de omstreden mediawet die vrijdag werd aangenomen door het Poolse parlement. De regerende rechtsnationalistische PiS-partij wil met die wet voorkomen dat bedrijven van buiten de EU een meerderheidsbelang hebben in Poolse mediabedrijven. Volgens critici is de wet gericht tegen de kritische nieuwszender TVN... die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery. De zender noemt de wet een aanslag op de mediavrijheid. Het ambitieuze Build Back Better-plan van de Amerikaanse president Biden kan voorlopig de ijskast in. De democratische senator Joe Manchin wil het investeringspakket van zo'n 2 biljoen dollar niet steunen. Zonder die steun is er geen meerderheid in de Senaat. Het plan voorziet in extra geld voor onder meer sociale zekerheid, banen, huisvesting en duurzame energie. Het weer nog. In het noordoosten lichte vorst vannacht. In de rest van het land is het tussen de 1 en 3 graden.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 But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start.